Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk zijn elf Ajax-supporters opgepakt... die stiekem toch naar Marseille waren gegaan. Morgenavond moeten de Amsterdammers aan de bak tegen Olympique Marseille. Maar er mogen geen Ajax-fans bij zijn, uit angst voor nieuwe rellen. De opgepakte supporters kunnen flinke straffen krijgen... zoals een celstraf van een half jaar en een boete van 30.000 euro. Veel politie in Overdinkel in Overijssel op dit moment. In de boerderij daar is een drugslab ontdekt met mogelijk gevaarlijke stoffen. Meerdere mensen zijn opgepakt, zag RTVO's verslaggever Teun van der Velde. We zagen hier zojuist eh, op het erf dat er drie mannen werden aangehouden. Ze werden in een politiebusje gezet. Eén van hen sprak ook een woord Spaans. Ze zagen er ook niet Nederlands uit, maar ik denk eerder Zuid-Amerikaans. Eh, hoeveel aanhoudingen er in totaal zijn verricht, dat kan de politie nog niet zeggen. Maar wij hebben in ieder geval dus drie gezien. Buurtbewoners zeggen tegen RTVO's dat er al sinds de ochtend agenten en brandweermensen bij de boerderij zijn. Ook vloog er lange tijd een helikopter rond om overzicht te houden. Voor een baan bij de gemeente Zoetermeer hoef je niet meer ingewikkeld te doen over een sollicitatiebrief of zenuwachtig te zijn voor een gesprek. Mensen kunnen op twee functies reageren. En wie het eerst is, krijgt meteen al de baan. Na een maand proeftijd wordt dan gekeken of je mag blijven. Het is een proef en de gemeente wil zo iedereen een gelijke kans geven. En een mysterie rondom een boek over de Britse koninklijke familie. Die moet hier per direct uit de schappen. In de Britse versie wordt beschreven hoe een lid van de koninklijke familie een opmerking maakt over de huidskleur van het zoontje van prins Harry en Meghan. In het Nederlandse boek staat dat anders, zegt correspondent Fleur Launsbach. Nu lijkt er in de Nederlandse vertaling een passage in te zijn gezet. Dus geen vertalingsfout, maar een extra zin of een extra paar zinnen. Waar dus wel uit te herleiden is om wie dit ging. Wie heeft nou die racistische opmerkingen gemaakt? In ons boek staat dat het gaat om koning Charles. De schrijver zegt dat hij geen idee heeft hoe deze info in het boek is gekomen. En dan nog het weer. mix van zonwolken en winterse bui af en toe. Komende nacht gaat het bijna overal vriezen. Morgen begint mistig, daarna vaker zon. En het is ook fris, hooguit een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn, 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roedevaartsveen, 10 minuten. De ring van Amsterdam tussen Knopen Meer en Amsterdam Sloterdijk... een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn, 5 minuten oponthoud.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 I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Shaka let me rock it, let me rock it, Shaka Let me rock it, it's all I wanna do. Shaka let me rock it, let me rock it, Shaka Let me rock it I feel for you. Shaka Khan, you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arms, let me feel you with my charm, Shaka. you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, you make me wanna scream. Feel for you. zo, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. honderd jaar zijn boot, die is een groot. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, zo, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt varen over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ook ieder jaar, dan komt de Sint naar Nederland. En neemt de pieten mee zo van het Spaanse strand. En brengt cadeautjes in de nachten. Het is ver, ik kan er bijna niet meer wachten. cadeautje zo, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, zo hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot, daar past die achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boom. Voor met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt nu varen over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. VVD-leider Jezel Gus pleit voor een centrumrechts kabinet van PVV, NSC en BBB. De VVD zou dan steun kunnen geven vanuit de Tweede Kamer. Op de vraag of ze echt niet wil deelnemen aan een kabinet herhaalde Jezel Gus dat de VVD liever in de Kamer blijft. Frankrijk zet volgend jaar 15.000 militairen in voor beveiliging van de Olympische Spelen. Die bewaken dan belangrijke verkeersknooppunten en andere drukke plekken. Het terreurdreigingsniveau in Frankrijk is sinds een aantal maanden op zijn hoogst. Ajax heeft Marijn Beuker aangesteld als directeur voetbal. Hij wordt de opvolger van Sven Mislitat, die na de dramatische seizoenstart van Ajax werd ontslagen.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 Ik kreeg nooit cadeaus met sint Met, Sneek, kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Die kan ik niet over vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. Die is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op te lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond? Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijong kwam mij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen...